van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump denkt dat er volgende week een akkoord kan zijn over een staakt het vuren in Gaza. Trump noemde het bemoedigend dat Hamas een positieve reactie heeft gegeven op een Amerikaans voorstel. Een tv-zender in Qatar meldde gisteravond dat Hamas op de belangrijkste punten akkoord is. De Amerikanen stellen een bestand voor van twee maanden. Hamas zou tien levende gijzelaars moeten vrijlaten... en de lichamen vrijgeven van 18 dode gijzelaars. Volgens de VS is Israël al akkoord. De explosie op een bedrijventerrein in Borculo heeft geen gevaar opgeleverd voor de omgeving. Volgens de burgemeester van de gemeente Berkeland is de situatie volledig onder controle. Afgelopen avond kwam een oranje wolk met gevaarlijke stoffen vrij bij een ontploffing in een tankwagen. Daarbij vielen geen gewonden. De wolk is opgelost in de lucht, zegt de veiligheidsregio. Het aantal doden door overstromingen in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen naar 24. Door zware regenval steeg het waterpeil in een rivier razendsnel. Reddingswerkers hebben ruim 200 mensen kunnen redden. Een groep van meer dan 20 meisjes is nog vermist. Zij waren op kamp vlakbij de rivier in Texas. Bij een protest tegen massatoerisme in Mexico-stad zijn winkels geplunderd en toeristen aangevallen. De demonstranten zijn boos omdat ze vinden dat de vele toeristen ten koste gaan van de leefbaarheid in de stad. Sinds de coronatijd komen vooral vanuit de VS veel toeristen naar Mexico... waardoor de huren flink zijn gestegen. Voor de kust van Katwijk is gisteravond een drenkeling uit zee gered. Twee personen zaten op een katamaran toen die omsloeg. Een van de opvarenden sloeg overboord en kwam in het water terecht. Dat gebeurde zo'n twee kilometer uit de kust. Verschillende hulpinstanties werkten samen en wisten de drenkeling te redden. Het weer, het is bijna overal bewolkt en er kan wat regen vallen. In het zuidoosten breekt af en toe de zon door.